me blij, want ik hou zo veel van jou. Ben alleen, zo alleen, zonder jou hier om me heen. Jou hier om me heen, want jij bent mijn beste vriend. Ik zag je haar. your heart.